Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De twee kinderen uit Dalfsen die gisteren vermist raakten... zijn gezond en wel teruggevonden in België. De politie vond de twee vannacht in het plaatsje Oudenaarde. Wie daarbij waren, eh, daar kan ik helaas nog niks over melden op dit moment. Ook niet eh, of we aanhoudingen hebben verricht. Maar we kunnen in ieder geval melden dat we die twee kinderen eh, hebben gevonden in goede gezondheid. En dat was het allerbelangrijkste. Dus die gaan nu terug naar Nederland. Het meisje van 11 en haar broertje van 6 werden gisterochtend voor het laatst gezien op een treinstation in de regio Dalfsen. Daarna waren ze spoorloos. De politie verstuurde gistermiddag een Amber Alert. Ook werd er een inval gedaan in een huis in Enschede. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat de vader van de kinderen daar zou wonen. Eerder zei de politie al dat het waarschijnlijk ging om een ontvoering in de relationele sfeer. Op de A50 bij Epe zijn gisteravond meerdere auto's over de kop gegaan. Volgens Omroep Gelderland is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. De snelweg richting Zwolle is bijna de hele nacht dicht geweest vanwege opruimwerkzaamheden. De politie onderzoekt wat daar is misgegaan. De vrouw van 41 die zegt dat ze vroeger is misbruikt door de Britse prins Andrew ligt op sterven. Virginia Jufre schrijft op Instagram dat ze is aangereden door een bus. Artsen zouden tegen haar hebben gezegd dat ze vanwege nierproblemen nog maar een paar dagen te leven heeft. Jufre werd bekend doordat ze prins Andrew beschuldigde van misbruik toen ze minderjarig was. Een paar jaar geleden troffen ze een schikking met elkaar. En een luxe voor bondscoach Andries Jonker. Hij heeft een volledig fitte oranje selectie... voor de Nations League wedstrijden tegen Oostenrijk komende week. Naarmate het moment dichterbij eh, komt, begint ook te kriebelen van... zal toch niet? Zou het nou echt gebeuren dat iedereen die je op de korrel hebt... ook kan verschijnen? Dus dat is ook wel een beetje onwerkelijk. Maar ik ben heel blij eh, dat iedereen die we hebben uitgenodigd ook, ook inderdaad hier is vandaag. De afgelopen jaren ontbraken steeds topspeelsters bij het Nederlands elftal. Zo waren Miedema, Roord en Pelova er een tijd niet bij door blessures. Maar nu is iedereen er dus wel bij. je het weer nog, eerst wat nevel en mist. Maar als het eenmaal is opgelost wordt het een prima lentedag. Vanmiddag wat stapelwolken, maar wel droog. En vooral veel zon. Het wordt max 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het kan wel eens een drukke spits gaan worden in onze regio, want de A9 is dicht vanuit Diemen naar Alkmaar tussen en Holendrecht en als meer voor een eh, spoedreparatie aan het wegdek. is een vroege overgangsstuk. Omrijden doe je via de zuidkant van Amsterdam over de A2, de A10 en de A4. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam inmiddels 10 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. Met ongeveer een kwartier vertraging.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 Het Israëlische leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. De aanvallen waren net als vrijdag gericht op Hezbollah-doelen in het zuiden van de stad. Hierbij is volgens het leger ook iemand van Hezbollah omgekomen. In maart was het leven 3,7% duurder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee was de inflatie vrijwel net zo hoog als in februari en zijn de hoge prijsstijgingen nog niet achter de rug. Het weer, de, de mist lost straks op en dan krijgen we een overwegend zonnige dag bij 13 tot 16 graden.